uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De overheid moet zich bij de rechter verantwoorden voor stankoverlast door megastallen. Een groep van 16 mensen uit Brabant, Limburg en Gelderland heeft een zaak aangespannen... omdat volgens hen bewoners van het platteland voortdurend last hebben van een overdose stank. Ze vinden dat de overheid burgers daartegen beter moet beschermen. In Houston in Texas is George Floyd begraven. Het gebeurde onder massale belangstelling... twee weken nadat de 46-jarige Amerikaanse zwarte man was overleden door politiegeweld. Voorafgaand aan de begrafenis was er een herdenkingsdienst in een kerk... met veel gospelmuziek en toespraken van familie en vrienden. Herhaaldelijk werd opgeroepen tot gerechtigheid voor George Floyd... Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de Nederlandse overheid meer doet om discriminatie op straat en op internet te voorkomen. Er zou een coördinator moeten komen die discriminatie structureel aanpakt. Volgens het college mijden veel mensen die worden gediscrimineerd bepaalde plaatsen. Ook passen ze hun gedrag op andere manieren aan, bijvoorbeeld door hun kledingstijl te veranderen. Ruim 30.000 Nederlanders willen hun servicekosten terug van Airbnb. Het gaat in totaal om miljoenen euro's. Het Amerikaanse verhuurplatform rekent servicekosten aan de huurders en de verhuurders. En dat mag niet allebei tegelijk, oordeelde de rechtbank Amsterdam in maart. Daarna zijn er meerdere procedures in gang gezet. De ChristenUnie denkt niet dat dit kabinet nog een besluit neemt over de opening van vliegveld Lelystad. Volgens de kleinste regeringspartij heeft dat geen zin. Door de coronacrisis wordt er nauwelijks nog gevlogen en daardoor zijn er ook geen vluchten die Lelystad kan overnemen van Schiphol. Ook voldoet het vliegveld volgens de ChristenUnie nog niet aan alle voorwaarden. Het weer in de ochtend is het op een lokale bui na droog. In de middag en avond kan op meer plaatsen een bui vallen. Het blijft bewolkt en het wordt rond de 19 graden. Morgen ook bewolkt, dan vooral in het noorden regen.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.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 Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt om het werd. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dan weg van jou. Het in me als je het opfokt dan geef eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?